nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bijna 27% van de Nederlanders was het afgelopen jaar het slachtoffer van criminaliteit. Dat is bijna net zoveel als in 2008. Dat blijkt uit de veiligheidsmonitor van het CBS. Ook het aantal gewelds- en vermogensdelicten bleef gelijk. Ruim een kwart van de Nederlanders voelt zich wel eens onveilig, vooral in de stad. En dat was in 2008 ook zo. Maar de overlast door vandalisme, zoals het beschadigen van auto's of vernielingen bij huizen, nam toe. Volgens het kabinet is meer tijd nodig om dit aan te pakken. De NAVO wil in Afghanistan meer goederen en diensten inkopen bij de lokale bevolking. Dat moet de Afghaanse economie stimuleren. De ISAF-missie wordt tot nu toe vooral bevoorraad vanuit het Westen. Daardoor verdienen de Afghanen zelf nauwelijks iets aan de 100.000 NAVO-militairen in het land. De NAVO is van plan om aankoopprocedures te versimpelen en benodigde documenten te vertalen in het Afghaans. Ook wil het bondgenootschap kleiner inkopen, zodat ook kleinere bedrijven van het nieuwe beleid kunnen profiteren. De nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 is officieel goedgekeurd voor gebruik in de protestantse kerk. De generale synode van de protestantse kerk in Nederland heeft dat besloten. De nieuwe vertaling mag nu gebruikt worden naast die van het Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951 en de Statenvertaling uit 1637. Het besluit had nogal wat voet in de aarde. De tegenstanders vinden dat de nieuwe vertaling te ver van de brontekst afstaat en dat er te veel uitleg wordt gegeven. Daardoor zou er te weinig ruimte overblijven voor een eigen interpretatie. Voetbaltrainer Arno Pijpers vertrekt met onmiddellijke ingang bij Willem II. Pijpers besloot op doktersadvies zijn werkzaamheden per direct neer te leggen. Hij was twee maanden geleden begonnen bij de Tilburgse club. Afgelopen weekend werd duidelijk dat Willem II in de nacompetitie moet spelen om zich in de eredivisie te kunnen handhaven.